Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een man en een vrouw die vorige week zwaar gewond raakten bij het Notting Hill Carnaval in Londen... zijn aan hun verwondingen overleden. De vrouw werd neergestoken toen ze een ruzie probeerde te sussen. De man, een chefkok, werd voor een restaurant gevonden. Hij was buiten bewustzijn en had een hoofdwond. Het is onduidelijk wat er is gebeurd. Op het festival in Londen werden acht mensen neergestoken. 35 agenten raakten gewond door aanvallen van bezoekers. Bij een schietpartij in Vlissingen is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Zeeland lagen er voor de deur van een woonhuis kogelhulzen. De politie zocht onder meer met een helikopter naar een persoon die wegreed in een zilverkleurige auto. In Rotterdam is vanavond de verdachte aangehouden. In dezelfde buurt in Vlissingen is dit jaar vaker geschoten. Het is niet duidelijk of het incident van vandaag daarmee te maken heeft. De kaartjes voor de reunieconcerten van Oasis zijn uitverkocht. Vanmorgen gingen de tickets voor de 17 concerten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland in de verkoop. Door de grote belangstelling had de verkoopsite met storingen te maken. Op onofficiële sites werden de kaartjes inmiddels voor veel geld aangeboden. Zo staan er kaartjes te koop voor 6000 pond, wat ongeveer 40 keer de officiële prijs is. Oasis was in de jaren 90 zeer populair en verkocht miljoenen albums. 15 jaar geleden ging de band uit elkaar na een jarenlange ruzie. En in de eredivisie heeft Sparta Rotterdam Willem II verslagen met 2-1. Het was de eerste nederlaag voor Willem II, die net is gepromoveerd naar de eredivisie. Eerder vandaag won Heerenveen met 4-0 van NAC Breda. Almere City speelde gelijk tegen Groningen. De wedstrijd eindigde in 1-1. Fortuna Sittard verloor thuis met 3-0 van NEC. In het weer, vannacht is het helder. Het koelt af tot 14 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden van het land.